nieuws van 2 uur. Femke Wolthuis met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Obama gaat de immigratiewetten zo veranderen... dat zo'n 5 miljoen illegalen niet uitgezet gaan worden. Het gaat om mensen die al minstens vijf jaar in de VS verblijven. Obama wil de wet doorvoeren zonder goedkeuring van het Amerikaanse congres. De republikeinen, die de meerderheid hebben in het congres... zijn het niet eens met de verandering van de immigratiewet. Amerikaanse president gaf wel een waarschuwing aan mensen... die denken dat ze nu gemakkelijk illegaal naar de VS kunnen komen. Hij zei dat de kans nu wel groter is dat ze gepakt zullen worden. Enkele tientallen bewoners van het asielzoekerscentrum in Overloon zijn met bussen naar andere locaties gebracht om te voorkomen dat het er opnieuw onrustig wordt. Woensdagavond braken massale vechtpartijen uit in het Brabantse centrum. Tientallen mensen van verschillende nationaliteiten gingen elkaar te lijf met ijzeren pijpen, stokken en messen. Vijftien mensen raakten licht gewond, drie asielzoekers werden gearresteerd. In Mexico-stad is massaal gedemonstreerd tegen de verdwijning van 43 studenten. De betogingen zijn gericht tegen president Peña Nieto... en de manier waarop zijn regering is omgegaan met de ontvoeringszaak. Zo'n 200 jeugdige demonstranten gooiden stenen, vuurwerk en molotovcocktails naar de oproerpolitie. Eén agent werd geraakt. Het marineschip Karel Doorman zal een tweede keer hulpgoederen naar ebola-landen brengen, zei minister Ploemen vanavond in de Tweede Kamer. Het grootste Nederlandse marineschip met hulpgoederen aan boord vertrok twee weken geleden uit Den Helder en kwam eerder deze week aan in Sierra Leone. Nu wordt gekeken of het schip voor de tweede vaart hulpgoederen van de EU of bijvoorbeeld van de VN gaat vervoeren. Het weer. Vanavond en vannacht wat opklaringen. Het wordt tussen de 0 en de 5 graden. Op veel plaatsen is er vorst aan de grond. En ook ontstaat er mist. Morgenochtend zon, maar later kans op lichte regen. Er staat een stevige oostenwind.